van Kesteren met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn het eens geworden over een wapenstilstand in de Gazastrook. Ze hebben een akkoord bereikt afgelopen nacht over een eerste fase van een staakt het vuren... waarbij alle gijzelaars worden vrijgelaten. Hamas schrijft in een verklaring dat de Israëlische troepen zich zullen terugtrekken... en dat humanitaire hulp zou worden toegelaten. Hamas bedankt in de verklaring ook Qatar, Egypte, Turkije en president Trump... voor hun inspanningen als bemiddelaars. Premier Netanyahu reageert ook in een post op X. Hij noemt het een geweldige dag voor Israël. Hij zal het akkoord komende dag voorleggen aan het Israëlische parlement... en vragen om het goed te keuren. Volgens CNN en persbureau AP worden de laatste 20 nog levende gijzelaars dit weekend vrijgelaten. En ook de missionair minister Van Wil heeft gereageerd op het bestand. Hij noemt het van grote betekenis en hij benadrukt dat de gijzelaars snel moeten vrijkomen... en dat hulpgoederen direct Gaza in moeten. Na de storingen van gisteren rijden treinen rond Schiphol vandaag weer volgens dienstregeling. Dat meldt de NS. Door de seinstoring van gisterochtend viel bijna de helft van de normale treindiensten uit. De storing werd gisternacht ontdekt en is afgelopen nacht hersteld. In Almere zijn door een brand in 10 bijenkasten een half miljoen bijen verbrand. Dat meldt Omroep Flevoland. Het vuur ontstond dinsdagavond in het Beatrixpark waar de 10 bijenkasten stonden. De politie denkt dat de brand is aangestoken. De imker die de bijenkasten beheerde zegt dat er veel hardlopers en wandelaars in de buurt kwamen... maar denkt niet dat iemand last had van die bijen. Hij schat de schade op zo'n 7000 euro. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. De Franse premier Le Cornu zegt dat er binnen twee dagen een opvolger voor hem wordt aangesteld. Hij zei op de Franse televisie dat de meeste partijen uit het parlement niet zitten te wachten op nieuwe verkiezingen. Twee dagen geleden maakte Le Cornu bekend af te treden, nog geen maand nadat hij was gestart. Het weer, het is bewolkt met wat motregen. Deze gaat of 8. De, dag verloopt verder bewolkt, maar af en toe breekt ook de zon door.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 Het is één hoofdpunt. Israël en Hamas zijn het eens geworden over een wapenstilstand in de Gazastrook. Ze hebben een akkoord bereikt over een eerste fase van een staakt het vuren... waarbij alle gijzelaars worden vrijgelaten. Hamas schrijft in een verklaring dat Israëlische troepen zich zullen terugtrekken... en dat er humanitaire hulp zou worden toegelaten. En Hamas bedankt in die verklaring ook Qatar, Egypte, Turkije en de VS... voor hun inspanningen als bemiddelaars. Premier Netanyahu reageert op X ook positief. Hij noemt het een geweldige dag voor Israël. Hij zal het akkoord komende dag voorleggen aan het Israëlische parlement... en vragen om het goed te keuren. Volgens CNN en AP worden de laatste 20 nog levende gijzelaars dit weekend vrijgelaten. Het weer. Het is bewolkt met soms wat motregen.